Er komt niet genoeg asfalt bij om de verwachte groei van het verkeer op te vangen. Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat er tot zeker 2030.000 kilometer aan rijstroken bijkomt, onder meer op de drukke A2 en A58. Tot 2030 wordt in totaal 19 miljard euro gestoken in nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten. Het is een heel drukke ochtendspits, meldt de ANWB. Door de regen zijn alle dagelijkse files langer dan normaal. Om half acht stonden er 120 files op de snelwegen en provinciale wegen... met een totale lengte van 621 kilometer. Vooral in het westen en zuiden van het land is het druk. Het weer blijft slecht en de ANWB verwacht ook een erg drukke avondspits. De koopkracht van de meeste gepensioneerden is sinds 2010 gedaald. Blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van 50PLUS. Ouderen met AOW en een aanvullend pensioen van meer dan 5000 euro per jaar gingen erop achteruit. Hoe hoger het aanvullende pensioen, hoe meer inkomen mensen hebben ingeleverd. Dat komt doordat de pensioenuitkeringen niet meegroeiden met de inflatie. Ouderen met een aanvullend pensioen lager dan 5000 euro gingen er wel op vooruit. Ook mensen die werken zijn erop achteruit gegaan... omdat de lonen minder stegen dan de inflatie. Oogmetingen leveren niet bij alle opticiens hetzelfde resultaat op. Dat concludeert de Consumentenbond, die 20 proefpersonen naar oogmetingen stuurde bij verschillende opticiens. Bij elke keten was er wel een oogmeting die sterk afweek van de overige metingen bij dezelfde persoon, zegt de bond. Bij Specsavers en iWish waren de minste afwijkingen, bij I Love de meeste. Het weer nat en onstuimig. Vanochtend trekt een regengebied naar het westen. Vanmiddag komt er een nieuw regengebied dat van zuid naar noord over het land gaat. Er komt meer wind. Aan zee is hij hard of stormachtig met kans op windstoten. En het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke ochtendspits door het slechte weer. In de regio Noord-Holland staat nu bij elkaar 155 kilometer... Ik noem de files met meer dan 20 minuten vertraging. Dan begin ik met goed nieuws over de A6 Lelystad richting Muiden. De weg was dicht bij knooppunt Almere, die is net weer vrijgegeven. Er was een ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Eh, alle reishokken zijn weer open, maar het gaat nog heel langzaam... tussen Westzaan en knooppunt Zaandam. Drie kwartier vertraging daar. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen de knopende Kooimeer en Rotterpolderplein een half uur extra reistijd...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 preoccupante, ma un'altra te non credo. make a difference if I heard it before. Yesterday was different, can I hear once more? Everything is casual, everything is cool, everything is broken if we play by the rules. Kiss me like you want me, show me that you care me like you're hoping I'll stay here. Tell me in a whisper, look me in the eye. Cross your heart and hope to die. Kiss me like you want me, show me that you care. Hold me like you hope your heart and hold it down.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 paid. We buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so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 yeah, we turn it up. They point out the colors in you, I see them too, and boy, I like them.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 the comments she call off. then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible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 keep it this 106.9. FM. 风。 verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. 106.9. Dit is ZFM.